Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. plannen van het kabinet voor minimumstraffen worden aangescherpt. In het gedoogakkoord staat dat rechters minimumstraffen moeten opleggen... als iemand binnen 10 jaar twee keer wordt veroordeeld voor een misdrijf... waarop zeker 12 jaar cel staat. Volgens ingewijden is het kabinet van plan de grens van 12 jaar te verkorten tot 8 jaar. Die aanvulling zou zijn aangebracht op verzoek van de PVV. Vrijdag praat het kabinet erover. Volgens het voorstel moeten rechters minimaal de helft van de maximumstraf opleggen. Alleen in uitzonderingsgevallen mogen rechters daarvan afwijken. In het centrum van Den Haag demonstreren honderden christenen om hun sympathie met Israël te betuigen. Ze zijn bang dat de Verenigde Naties de Palestijnse staat zullen erkennen en dat de Israëlische hoofdstad Jeruzalem dan zal worden gedeeld. Palestijnse president Abbas is van plan volgende week in een toespraak voor de VN om erkenning van de Palestijnse staat te vragen. Veel demonstranten in Den Haag dragen borden met teksten als Jeruzalem ondeelbaar en Israël voor Israël. Ze willen dat de Palestijnen en Israël weer gaan onderhandelen over een vredesakkoord. In Kabul zijn zware gevechten aan de gang tussen Taliban-strijders en de politie. De gevechten spelen zich af vlakbij de wijk met ambassades in de Afghaanse hoofdstad. Taliban-strijders zijn erin geslaagd met mitrailleurs en raketwerpers het zwaar beveiligde gebied binnen te dringen. Vanochtend werden er zeker zes explosies gehoord, vermoedelijk van raketinslagen, maar het is onduidelijk waar precies. Ook over doden en gewonden zijn nog geen officiële meldingen. De Amerikaanse ambassade is doelwit geweest van een aanval, maar daarbij is niemand gewond geraakt. Taliban zeggen dat ze het vooral hebben voorzien op overheidsgebouwen. Het weer wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui, temperatuur rond de 18 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De N201 Zandvoort richting Hilversum is dicht tussen Aalsmeer en Kudelstaart. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Een verkeer dat vanuit Amersfoort richting Groningen of Friesland wil, kan beter niet via de A28 rijden, maar via Flevoland over de A6 en de A7.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 Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruit? Girl, you're such a bad thing Standing there all alone Looking so good to me, baby Can't do no one feeling there Did you think you could walk back?